Ze heeft een opvang in Brabant, wachtlijsten tot zes weken. Jeremy en Roel vluchten vorig jaar uit huis omdat het er niet veilig was. Ja, eigenlijk drugsverslaafden die komen heel vaak binnen bij ons. Want mijn moeder ja, die deed denk ik gewoon verkopen. Want dat was eigenlijk wel in de gaten. Ja. En dan was eigenlijk gewoon eh, ook... Uh, er kwamen vreemde mensen binnen en dan... Uh, en zelf de gaat verkeerd. dan, ja, dat doen we heel erg veilig. Mogelijk speelt corona een rol bij de langere wachtlijsten. Jongeren zaten meer thuis en daardoor kon de boel sneller uit de hand lopen. Ook kan het zijn dat ze tijdens de lockdowns minder makkelijk bij anderen terecht konden. Een hoop strandgangers zijn met een parasol en badhanddoekje richting het strand gegaan. In Scheveningen, Zandvoort en Noordwijk is er geen parkeerplek meer te vinden. Gemeenten roepen op om alleen nog met de fiets of het openbaar vervoer die kant op te komen. En goud voor Nederland op de Europese Spelen in München. Daar komt Jacobsen, Merlier of Jacobsen, wie gaat het worden? Merlier in de center, Jacobsen on the right. Jacobsen komt eraan en Jacobsen gaat het redden. Jacobsen is the European champion. Hij heeft het gedaan. Absolutely sensational. Fabio Jacobsen, de sprinter die twee jaar geleden nog een doodsmak maakte in de Ronde van Polen, wint opnieuw een wedstrijd dit jaar. De rest van de Nederlandse ploeg zette hem perfect af voor de laatste meters van de wegwedstrijd. Het zijn natuurlijk allemaal profs en eh, gemotiveerd en ze weten dat ik kan winnen. Ik denk dat dat ook helpt. Ik ben ze super dankbaar en... Eh, we gaan hier nog een feestje voor vier, ja. Ja, er was nog meer Nederlands goud vandaag trouwens. Carolien Vollerijn en Melvin Tweelaar wonnen allebei goud bij het hoeien. Het weer, veel zon, temperaturen tot 33 graden. Komen wel wat meer wolken aan, vooral morgen ook.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 I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all. The kids are not alright none of us are right I'm tired but I won't sleep tonight Cause I still feel alive ZFM.